Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Amerika-attractie waar ze in zaten stopte op 30 meter hoogte. De brandweer is inmiddels begonnen met een reddingsactie om de inzittenden te bevrijden. Die worden met behulp van een harnas één voor één naar beneden geholpen. De kinderen eerst. De verwachting is dat de operatie zo'n vijf uur gaat duren. In 2014 moesten bezoekers ook al uit deze attractie worden gered. Toen was een technisch mankement de oorzaak. In Venezuela is een vijfde demonstrant overleden aan zijn verwondingen die hij opliep tijdens een betoging tegen de regering. Het olierijke land verkeert in een diepe economische crisis en er wordt al twee weken geprotesteerd tegen impopulaire maatregelen van president Maduro. Bij de protesten grijpen de ordentroepen hard in en er wordt ook geschoten met rubberkogels. Voor later deze dag staan betogingen in zo'n 300 Venezolaanse gemeenten op het programma. Supermarktketen Jumbo roept een partij ongerookte Coburgerham terug... omdat het risico bestaat dat die is besmet met de salmonella-bacterie. Klanten krijgen het advies de ham terug te brengen naar de winkel. Tot de terugroepactie is besloten in overleg met de Voedsel- en Warenautoriteit. De mogelijke besmetting kwam aan het licht tijdens een kwaliteitscontrole. Eten van de ham kan een gevaar opleveren voor de gezondheid... vooral van zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Ajax heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League gewonnen. De Amsterdammers wonnen thuis in de Amsterdam Arena met 2-0 van Schalke 04. Volgende week donderdag is de return. Het weer, komende uren brede opklaringen met plaatselijk kans op vorst aan de grond. Overdag zon en wolken en vooral in het oosten valt er een bui.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 words have come between us. Still, I know you just don't care. between us. Still, I know. was to Tiffany. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it.